Raymond Seré met het NOS-journaal. Het team van president Assad breidt zich uit. In Homs, de derde stad van het land, hebben vele duizenden betogers het belangrijkste plein in het centrum bezet. Ze zeggen dat ze pas weggaan als Assad is afgetreden. Afgelopen zondag traden Syrische troepen keihard op tegen betogers in Homs. Zeker acht demonstranten werden gedood, tientallen raakten gewond. Inmiddels heeft de Syrische regering laten weten dat alle vormen van verzet tegen Assad keihard zullen worden aangepakt. De weggestuurde Amerikaanse bevelhebber in Afghanistan, generaal McChrystal, is vrijgepleit van het overtreden van de regels. Volgens het Pentagon is niet bewezen dat hij denigrerende uitspraken over de regering heeft gedaan. De opmerkingen die het blad Rolling Stone vorig jaar publiceerde... waren voor president Obama een reden om McChrystal te ontslaan. In het artikel stonden weinig flatteuze opmerkingen over onder andere vicepresident Biden... De gepensioneerde generaal is inmiddels weer aan de slag gegaan. McChrystal wordt voorzitter van een commissie die militaire gezinnen ondersteunt. De twee andere commissieleden zijn Michelle Obama en de vrouw van vicepresident Biden. Het Deense restaurant Noma in Kopenhagen is net als vorig jaar uitgeroepen tot beste ter wereld. Het Britse restaurant Magazine laat weten dat ieder jaar 800 gerenommeerde culinaire deskundigen een lijst opstellen van de beste restaurants in de wereld. In de top 50 staan twee Nederlandse restaurants. Oudsluis steeg een paar plaatsen, staat nu 17e. De Libreien in Zwolle verloor wat plaatsen en staat nu 46e op de prestigieuze lijst. Meer dan 40 vissoorten dreigen de komende jaren te verdwijnen uit de Middellandse Zee. Dat blijkt uit een onderzoek van het Internationale Natuurinstituut IUCN... Bijna de helft van alle soorten haaien en roggen staat op het punt van uitsterven. Dat komt door vervuiling en aantasting van de leefgebieden. Door overbevissing dreigen ook de blauwvistonijn, de zeebaars en de heek te verdwijnen. En dan het weer. Het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt tot een graad of 7. In de loop van de dag wordt het opnieuw eh, zonnig, maar in het westen ook een paar wolkenvelden.